12 uur. Dit is Lieslot Thomassen met het nos shot Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Mogelijk was de kiel van het schip afgebroken. Bij een zelfmoordaanslag op een groot plein in het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker acht doden en twaalf gewonden gevallen. De politie achtervolgde drie auto's waar vermoedelijk explosieven in zaten. Een van de drie kon op het plein komen. Toen de politie de wagen had omsingeld ontplofte hij. In Damascus zijn nog twee explosies gehoord. Mogelijk waren dat de andere auto's. Of daarmee alsnog aanslagen zijn gepleegd of dat het gecontroleerde ontploffingen waren, is niet bekend. In het uitgaansgebied van Hamburg zijn 28 mensen gewond geraakt... toen iemand vannacht in een horecazaak met pepperspray begon te spuiten. Zes slachtoffers moesten met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis. De politie sloot een deel van het gebied af, maar de dader is niet gevonden. De Maastunnel in Rotterdam is vanaf komende nacht in zuidelijke richting twee jaar dicht voor auto's. De oudste tunnel van Nederland verbindt al 75 jaar de oevers van de Nieuwe Maas met elkaar en heeft een grote opknapbeurt nodig. Zo kampen de rijbanen met betonrut. De tunnelbuizen worden ombeurten aangepakt, zodat er in noordelijke richting altijd één open blijft. Onder meer om het centrum en het Erasmus Medisch Centrum goed bereikbaar te houden. Het weer wisselend bewolkt en soms wat regen.